Vijf uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het overleg over de crisis in Oost-Oekraïne was constructief. Dat zeggen de woordvoerders van president Poetin, de Franse president Hollande... en de Duitse bondskanselier Merkel. De drie spraken gisteren uren met elkaar in het Kremlin. Morgen is er telefonisch overleg... waar ook de Oekraïense president Poroshenko aan meedoet. De gesprekken gaan over het oplossen van de strijd... tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. De griepprik beschermt dit jaar niet voldoende, zeggen virologen in De Telegraaf. Honderdduizenden mensen die hem hebben gekregen lopen daardoor extra gezondheidsrisico's, met name ouderen. De griepprik beschermt tegen veel voorkomende griepsoorten, maar niet tegen de soort die de huidige epidemie veroorzaakt. In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt die worden verdacht van het steunen van terreurorganisaties. Het zijn immigranten uit Bosnië. Ze zouden geld, wapens en legeruniformen hebben geleverd aan onder meer Islamitische Staat, Al-Qaeda en Al-Nusra. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. Die zit in het buitenland. Een drugslaboratorium dat in Den Bosch werd ontdekt... heeft mogelijk een tweede leven geëist. In een ziekenhuis in Tilburg overleed een man die het pand heeft bezocht... staat in het Brabants Dagblad. Vermoedelijk heeft hij chemische dampen ingeademd. De eerste dode werd gevonden in de flatwoning... waar het drugslab donderdag werd ontdekt. Dirk Kuit keert mogelijk terug naar Feyenoord, melden meerdere kranten. De club uit Rotterdam zou de 34-jarige Kuit een contract aanbieden voor één seizoen. Hij speelde sinds 2003 enkele seizoenen voor Feyenoord. Daarna ging Kuit naar Liverpool om in 2012 over te stappen naar het Turkse Fenerbahce.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 En die is er nu steeds niet. En dan ben ik helemaal in de war. Maar ja, welke idioot gaat er in godsnaam om 2 over 5 bij zo'n kutprogramma adverteren? 106.9 Deel 5 met Vets en Small. let me entertain you zingen. Ik zou zeggen, the radio is all yours. Je bent echt niet helemaal goed, hè? Nee, volgens mij ben jij op dit moment niet helemaal goed. Ja, <laughs> nou, kom op. Kom op, let me... Entertain you. Nee, iets enthousiaster. Kom op, je staat op Schiphol. Laat die mensen die nu op vakantie gaan op zo'n kuttijd even jouw gezang horen. Nee, ik zit tussen de klapdeur. Dat gaat niet. Druk op één om dit gesprek te bevestigen. Oh. <laughs> Roy. Zal ik met je meezingen? Zullen we dit gewoon integraal uit gaan zenden, jongens? Oké, okay, hé. Hey. Rampen zenden. Let me op, bus. Nee! Jij gaat hier morgenochtend zo spijt van krijgen. Alles wordt opgenomen, hè, onthoud. Nee, Denise is naar de C. Hoe, hoe verzin je dit? Serieus? Oh? Oh mijn god. Oh, Gebeurt hier allemaal? Maar? Ik mis mijn bus. <laughs> is het het nachttraject waar die maar één keer in het uur gaat? Ja. Ja, ja dat is nou, eh, Goed. We bellen je om uh, Pijnlijk. terug. Entertain you en ik mis mijn bus. <laughs> oh jongens, en ik zie echt een geile reclame van Tommy Hilfiger nu voor me. Het is op zich best een leuk plaatje. Maar goed, kinders, ik laat jullie weer fijne eh, radio. Met wie spreek ik eigenlijk allemaal? Ja, dat wil je niet weten. Ja. Met Stefan. Hallo. Ja, dat had ik door. Hallo? Hallo. Collard Hallo. Junior had ik door. Spreek je nou tegen mijn lul, ja? <laughs> Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Wat een taalgebruik. Wat is dit nou weer? <laughs> What the fuck? Dat is echt kwalitatieve nou, radio. Wat is dat? Heel veel succes. Dankjewel. Jij ook. Jij ook, ja. Met thuiskomen. Nou, wacht op de volgende ja, bus. ik ben bijna thuis. Ik sta op Schiphol en ik wacht op een bus. Oh, stond je op Schiphol? Ja. Oh, dat had ik niet door. ik dacht, wat hoor ik nou? Maar dat zijn gewoon die opstuigende vliegtuigen. Ja, aju. Oh, je gaat nu ook echt ophangen. Ben je er klaar mee? Ja, doei. Ja, ik moet nu instappen in de bus. Ja, maar je kan het gewoon in die bus brengen. Dit is tegenwoordig ook gewoon verbinding in de bus, hè? Oh, weet je, je maakt me echt, je maakt me hoop moe. <laughs> hey, maar heb je vanavond ook al in de bus gezeten, of dat nog niet? Ja, al lang. Van bussen, hè? Dat snap je. Dus ik kom zo. Busje komt ik ben heel goed in bussen, dat weet je toch? De vorige keer heb ik jou helemaal eruit gebust. Oh. <laughs> dat is wel de ernstige dienst die ik ooit heb ontvangen. Holy fuck! Ja, nee, Col Junior. Die was namelijk echt dronken namelijk. Oeh. <laughs> nu komt alles boven tafel. Nee, maar wanneer, zitten, wacht maar. wanneer was dit waar je het nu over hebt? Dat was op de verjaardag van Audrey. Oh, toen? Met Malou samen. Ja, toen was ik... Ja, maar toen waren jullie ook wel vrij ver weg. En toen dacht u dat ik een echte dokter was. Nou, ik niet hoor. Nee, dat is allemaal... Wat doet Steven, wat doet Steven allemaal van gekke dingen als hij dronken is? Ach, jezus Christus. Nu komt het. Nou ja, uiteindelijk lag hij alleen maar bewusteloos op de bank. Daar kwam hij ook niet. Lag je bewusteloos nou op de bank in de nou bus? daar niet van. Kwam hij Dit wordt heel verwarrend. Wacht. Kwam hij niet... Ik zit nu in de bus en hij was bewusteloos op de bank. Hij lag op de bank in de bus. Ik, ik heb... Hij kwam niet. <laughs> Volgens Elroy heb ik lekkere benen en ben ik een goede bank. Stefan, jij hebt nog wat uit te leggen straks. Ik, eh, Sam. Komt Stefan alleen maar op een bank. Wat? <laughs> in de beurs. <laughs> dit jongens, dit is... Wat is dit? Wat is dit? Sam? Ja, wat moet je nou? <laughs> Dit is echt heel gezellig. Ik vond het super gezellig met je. Maar nu moeten we ophangen. Ja, ik vond het ook heel gezellig voor jou. Nou, dikke doei. Nee, dat zei, dat zei vannacht niet tegen me. Ja, wat een bitch. vannacht was hij heel lief tegen me, anders dan wist... Uh... We zou zich de hele avond ja, Jij kwam niet, dus ja, dat snap ik wel. Dag! Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Yeah. don't know. You say i am never het is, het is kwart over vijf, jongen. Het is gewoon de ochtendshow, dit. Als ik, als ik Frank en Ronald de Boer naar doe, zit je naar Edwin Evers te luisteren. Het is uh, de ZFM Nightshift de opgehokte plof kippen. Waar je naar luistert met um, zometeen weer even een belletje. Ook of Monsters and Men komen eraan naar All Stars. Somebody once told me the world is gonna roll me.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 Ik bedoel, je hebt eh, nou ja, deze van Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Uit The Lion King. Of uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Eh, Under the Sea van Shaggy. Wat deed hij dat briljant in die krap? Nou, welke ik een beetje in mijn hoofd hè? Nou, Pokémon. Wat? Scooby-Doo. ja, maar Scooby-Doo dat is geen Disney. Jawel. Nee, Scooby-Doo is geen Disney. Nou, dan gaan we naar Peter Pan. Peter Pan. En welke dan? Op dat schip, hoe heet dat? En dan op dat eiland. Op dat schip. Ja, ik was nooit zo van Peter... Ik heb Yo-Ho, oh deze is van, hoe heet het? Van Pirates of the Caribbean. Ja, nee, dat hebben het. Maar, hé, hey, Pirates of the Caribbean is ook geen Disney. Pirates of the Caribbean is Disney, zeker. Ja, ja, ja, echt. Over de... Disney. Ik loop achter, gewoon 17 jaar achter al. Ja, dat is wel een <laughs> beetje teleurstellend. Deze vond ik ook altijd mooi, van Vanessa Williams, Colors of the Wind. Oh, oh dit is een mooie. Uit Pocahontas komt deze als we die helemaal gaan draaien, wordt het wel heel erg... Uh, dan liggen we straks de ja, dat, de we, Ik heb hier wel eens... Ik heb één keer, toen was ik woensdag... en toen liep ik nog stage bij BNR overdag. En ik moest om zeven uur daar zijn in Amsterdam die dag. En het was super vermoeiend. En ik kwam hier in de studio. En toen ben ik gewoon drie platen heb ik doorgestart. Ben ik daar even op de grond gaan liggen. Ik heb hier op de grond halverwege geslapen. Hoeveel, het kan. views hadden we toen op de cam? Ja, ontzettend veel. Er zijn een hoop screencaps van gemaakt. Eh. Circle of Life zie ik hier nog staan. Lion King, hè? Ja, de Lion King is toch wel de ultieme Disney. Ik kijk Hakuna Matata. Ja, Hakuna Matata dan. Hakuna Matata. Hakuna. Matata. Ja, Stijn is echt een filmfreak ook echt. Filmverslaafd zelfs. Ja, eigenlijk wel. We hebben Stijn al niet veel gehoord vandaag zo! Zo! Gooi jij even een bommetje. Nou, inderdaad. IS is er niks bij. Ik heb een vraag. Wat is er, Ivo? Frozen. Ja, oh! Ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Jawel, die hebben ik ook. Er komt een tweede deel van Frozen, hè? Wanneer komt die uit? Ja, alles wat veel geld oplevert, dat komt, komt een vervolg en het vervolg is altijd kutter. Het is altijd slechter heeft dat gezongen? Dat, uh, dus dochter van dit Marco nee joh, Idina, Idina Menzel. Hey, heb je die fans gezien dat zij gewoon in honderd talen of zo het zingt? Die is echt ja, super knap. dat is echt heel knap gedaan. Ondertussen lul je er doorheen. Ja, dat doe ah, we gaan hem toch niet... Maar even kijken. Uh, Let It Go is dit toch? Ja. Idina Mendel Maar Stijn, ja. Ja. Wat vind jij van de nieuwe Spongebob film? Ik heb nog de niet nieuwe Spongebob? Nog niet nee, nee daar ga ik niet van de bioscoop. Dit is, dit is de multi-language versie van Ja, is die leuk? Oké, okay, ga ik daarheen. De nieuwe Spongebob. maar dit is echt heel cool. Alsjeblieft zeg. Ik ben er nog niet klaar voor. Dat lijkt me wel leuk, om ik zeggen. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ah, dit is nog ook op eh, Spotify ik zit te kijken, die, hoe heet het, die Let It Go probeer ik nu van YouTube te streamen. Ja, ik zie je moet Let maar, It Go. Maar er, eh, ik zie iets vooral heel erg lopen. Je hebt er twee, hè? Een Nederlands versie van die dochter van Marco Borsato. Oh, komt-ie, komt-ie. Oh, oh. Zo, dit is je, je kan zeggen wat je wil, maar het is knap. Nou ja, het is gewoon sowieso een heel oh, succesvol... 25, zei ik 100, nou ja, 25 25, joh. Dat veel. De Voice of is ook volgens John de Man 120 landen verkocht, maar dat valt ook een beetje tegen. Nou, <laughs> nou, daar gaan we hoor. Let it go, multilanguage. CFM gaat de wereld over, hier in de nacht. Ja. Yeah. Yeah. Bij de plofkippen. <laughs> Snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. Un royaume de solitude. Ma place est là pour toujours. Der Wind, er heult so wie der Sturm ganz tief in mir. Ja, dat vind ik ook. Het wordt mij te veel. Hoe mijn best ook deed. Is echt niet de dochter van Marco Borsato, dat is dus veel te goed. We hebben een Nederlandse versie wel. dat was net. Dat was dit. Dit is Duits. best ook Ja, dan heb je hem weer niet gehoord, hè? Maar ook gewoon accentloos, hè? Nee, dan moet je eh, Jada Borsato ja, even rot op. Nee, niet. Ben <laughs> je verliefd op Jada? ze is 13, kom op. Hallo, jouw vriendin is ook pas 15. Ja, ja maar alsnog. Oh. Nee. Sorry man. Nee? <laughs> allemaal! Let, let it go! ah, ben ik goed dit, dit, is Japans. Hong Kong. Changi hoer! Nou, dit... <laughs> <laughs> Wat is dat nou weer? Richard Koper. Ricardo Koper. Wat liggen jullie nou weer slap, zegt jongen, jongen, ah, ik krijg een melding dat iemand wakker is. Ah. Ja, ik heb weer iemand die wakker is. Wie, je moeder? Nee, Richard. Je moeder. Koper. Dat je moeder. Aan de standaard zijn je moeder. Je moeder. Je moeder. Ja, <laughs> Je moeder. wat dan? je moeder. Goed. Nou, ik kan Stefan heel slecht tegen. Nee, ja, je moet van Als je nog een keer een drukpunt van hem willen, dan weet je het nu. <laughs> nou, ik ken nog wel een drukpunt, maar daar gaan we het niet over Ja, ik druk dat hij niet klaar, dat hij niet komt. Olly Murs Flowrider zo meteen. <laughs> meteen, I wanna have your babies. Leuk nu, na, dit hele gesprek.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 That's why I go. Speciale voor de vriendin van Jonas. I wanna have your baby. hey, wat is dit nou weer? Nee, nog een je bent nog een beetje jong, gast. Hoor je nog dat ze komt? Nog niet aan de... Wat? Hoor je nog dat ze komt? Ja, het maakt mij niet uit dat ze nog... <laughs> Hoe ze komt en waar ze komt. Ja, we moeten, we <laughs> moeten straks weer wakker bellen, want het is gewoon weer in slaap. Het wordt heel ordinair. Maar hoe laat zou ze... <laughs> Nee, ik kan niet meer Hoe laat zou ze langskomen? Hoe, la ze zou, hoe laat zou ze hier naartoe komen? Ze zijn tussen zes en half zeven. Maar weet je wat we gaan doen? Nou. Tenminste, ik... Ik weet niet of jullie het ermee doen. Maar ik belde gewoon lekker om zes uur weer wakker. Je bent echt een huftetje. <laughs> ik durf te wedden dat ik morgen heb met de moeder, maar het boeit me vrij. Gaat maar, krijgen. hoezo ook met haar moeder? Hoezo niet met haar? Eh, weet ik veel, de moeder weet alles. Oké, goed. Heb je wel eens dat programma gezien dat die moeders een date uit moeten zoeken voor hun zoon? Ja, Dat is zo vreselijk. je die moeders hebben altijd zulke bizarre verwachtingen. Ja, mijn neef van en de moeder ook nog dus <laughs> Daarom juist. Goed, we hebben slechte ervaringen. Daarom. hey, ehm, hebben jullie toevallig... Ik merk nu dat mijn ogen een beetje zwaar beginnen te worden. Ja, maar daar heb je wel eens vaker last van. <laughs> Moet je niet even snijden. <laughs> En dan kom ik op die bank terecht, uiteindelijk. Ja, dat, komt door de snuiven. hey, um, maar goed, eh, zijn er dingen tegen? Kan je dan zout erin gooien of zo? Ja, weet dan Laten we het proberen. Nee, tequila suicide. moet je zout, eh, zout, suikerwater drinken. Dan ben je zo weer wakker in het oude. Gaan we, daar, gaan we daar een weddenschap van maken? Nou, dat vind ik weer voor een bucket eh, dingetje. Hoe noem je dat? En je vriendin vergist? Nee, we oh. gaan hier niks van maken. Oh. We zijn er nou, klaar Nou, jammer. Weet je, ik vind je een beetje een troublemaker. troublemaker, troublemaker. another troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do? I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer. Yeah, typical middle name is Prada. Picture like a glove girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it? en Flowrider, Troublemaker hier bij ZFM. Zometeen hier JC en Alisa Kies. En ook Stakehold komt eraan na je weerupdate Stijn Duursma. Eh, vanochtend bewolkt met soms wat motregen en eerst lokaal ijzel. In het zuiden eerst nog wat zon. Vanmiddag in het noorden droog en de temperatuur ligt tussen de 3 en de 8 graden. Morgen zondag opklaring in de tweede middaghelft bewolkt en vanuit het noorden regen. Stevig noordwestelijke wind en 5 tot 8 graden. En dan je verkeersupdate. Ja, ehm, ik eh, krijg hier nu een lijntje binnen hier in de studio. Ik weet inmiddels hoe je telefoon werkt. En ja, er schijnt een, iemand ter plaatse te zijn en die, die heeft een, iets, iets voor mij informatie erover.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 Ja? Eh, zullen we gewoon een keer scheid hebben aan alle regels en gedoe? Uh-oh. Blind, blind ja of nee zeggen? Ja. Ja? Okay. nou, ik vind het prima. Daar gaan we gewoon iets doen wat compleet ingaat tegen de wereld. Nee, en, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik zie het hier, please. Ja. Oh. <laughs> Zullen we het gewoon doen? Ja, we doen het gewoon. Doe het gewoon. MBCFM. bij ZFM. Ik heb een hele persoonlijke vraag voor jullie allemaal, jongens. Voor oh, jullie voor allemaal. allemaal. Ja, voor jullie allemaal. Oh, dan gaan we het rondje Het is, het is, e- het is echt een nou, vraag waar je nekharen van overeind gaan staan. Het is zo'n vraag die je eigenlijk niet op de landelijke radio wil beantwoorden. dan beginnen we toch lekker bij Stijn. <laughs> Stijn, ben je er klaar voor? Nee. Het is super privé dit. Ik wil ook wel beginnen. Het is, het is, het is een voorkeur waar je nu voor uit moet komen wat, wat zeg maar gewoon je imago meteen bepaalt. Ben ik klaar voor? Nee, nogmaals. Nou, dan gaan we naar de linkerkant. <laughs> Nee, yes. Stijn ja, Oké, Okay, kom, ja, Stijn Ik ben benieuwd. Moet de playroll voorlangs of achterlangs? Wat? Moet er wat? Nou, je hebt zeg maar die playroll, die hang je op. En dan heb je zeg maar, kan hij oh. of oh, naar nee, voren nee, nee. Ik zet, hem, ik zet hem altijd gewoon de wasbak neer. <laughs> Kijk, dat doe ik dus Ik ben gewoon zo lui. Heerlijk studentenantwoord. Ja, ik ben echt van het voorlangs. Hij moet voorlangs. Ja, dat heb ik dus ook. Ja. Ik hoor hier een nee, nee. Wat, waarom nee, nee? Vrouw, hè? Je moet, je, er moet even een microfoon die kant op. Dat Jawel, praat nu maar. Dat heeft gewoon te maken met wat voor playrolhouder je hebt. Wat, sorry? Ja, maar Jan maakt toch in principe... Het is toch voorlangs of achterlangs? Of Ja, nee, hier kan, hier kan hij niet. Ach, eh, voorlangs, want dan, dan trek je hem helemaal uit die eh, houder. Ik heb hem net voorlangs gedaan. Ja, dat, <laughs> dat, Waarschijnlijk is dat inmiddels alweer veranderd. Eh. Dat werkt niet echt. Nee. Echt niet. Dat werkt niet. Als je dit uit de wc-papier context haalt, dan klinkt het echt heel raar. Klinkt het heel raar. <laughs> Waarom? Hoe ben je er eigenlijk opgekomen? Ik zag het op Facebook, alles komt op Facebook, ja, mijn hele leven is Facebook. Heb ik heb Facebook... Facebook ja. ja, like ons programma ook. Facebook.com slash Stef en Stijn. Daar zijn we heel blij mee. Goed, um, tel even mee jongens. 1, 2, 18, 3, 4, 5 seconds. Oh, dit is een heerlijk nummer. Hij weet wie er komt, hè? Ah, kan je nog een keer, nog een keer proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, niet 6. Nou, we zeggen het dan meteen, man. Zeg maar eigenlijk alleen 4 en 5. Kan je eens. Voor 4, 5 seconden. En dan 1 en 2? Nee, het nummer nee, nee, nee. Het nummer heet 4, 5 seconden. Nou. had ook veel subtieler gekund. Ja, dit had, dit had subtieler. Ja, <laughs> maar dat maakt niet uit.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 Jason. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. <laughs> I got one question. <laughs> How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle get a better. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo, your booty like two planets. Woo, go ahead and go ham sandwich. Woo, whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, you that don't. Tired of working at nine to five. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, your booty like wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, Shake it, shake it, girl. Just a little bit of. what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrop cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the on double g again? Come on. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little, little, little, giggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. baby, you got a bright future behind you. Jason Derulo samen met Snoop Dogg hier bij CFM Wiggle Wiggle Wiggle. In, um, god oh. weet je dit programma ook weer? De opgehokte... Eh, oh, wacht, ik heb Opgehokte De, oh, je hebt het de opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. En dat vijf keer achter elkaar is gewoon één zootje. De opgehokte plofkippen, de opgehokte plofkippen, de opgehokte plofkippen, de opgehokte plofkippen, de opgehokte plofkippen. En dus? Nee. Applausje! Ja, ja. Dat uh, deed ik in 4-5 seconds, die hoorde je daarvoor van ja. bij Diana. Je moet echt even oefenen op die <laughs> bruggetjes. Eh. ja. Goed. Over eh, voor 5 seconds, dan eh, gaan we jouw vriendin weer bellen. Oh ja. Want ehm, het is 6 uur en we mochten er om 6 uur wakker bellen. Ja, dat mag van mij. Ik weet niet wat zij ervan vindt. uh, oppas wat ik zeg. Ik dacht dat dit een idee van haar was. Nee, kijk, luister. Oh, zij zou het Hier komt weer een verhaal. Nee, dat duurt maar 2 minuten. Ik wou afronden. 2 minuten? <laughs> nee, nee, je moet even luisteren. Bij 538 dus- zouden ze nu al kill, kill, stop. Ja, killen hebben maar dan is ze me doodgeschoten. Maar dat doet er niet toe. Ze, zou tussen 6 7 komen. Maar aangezien ze weer in slaap vallen, terwijl zij dat dus ze niet kon slapen... gaan we er gewoon weer lekker wakker bellen. That's the spirit. Het is een vrouw, hè. Dat moet nog veel doen voordat het kan komen eindelijk. <laughs> Jezus. Oh dit hoeft niemand te weten straks, even duidelijk. Nee, het, is het, niet op, het is niet op de radio. Zo. Ah, die ligt er ook lekker bij. Er ligt er een te pitten hier nou. Lekker warm, hè, verwarming. Nee, jij bent niet zo van... Nou, laat maar zitten. <laughs> kan je nog komen, of niet? <laughs> hoe, lang is, duurt jouw voorspel gemiddeld? Van mij? Van mij of van... Uh... Nee, gewoon in, in, het algemeen. Jezus, moet je dat ook nog... Uh, weet, eh, ik ga even gok weg gokken, hè, want ik snap het nog... Ga moet... gokken? Ja, ik ben al gokken. Gewoon uh, 10 minuten zeggen of zo. Tien minuten? Mijn, vo mijn voorspel is minstens een half uur. Ja, bij mij ook zoiets. Een half uur 40. Nou, ik kan ook wel eens binnen 10 minuten als ik zin heb. Maar dat doet er niet toe. Normaal veertig minuten. Je hebt nooit zin. Hou je mond, man. <laughs> nou, 40 minuten. Het is een beetje stil, jongens. <laughs> nee, we genieten even van het moment, weet je. Gewoon dat je die awkwardness gewoon door je radio heen voelt. ja, we laten hem even indalen. Maar Stijn, hoe lang is het bij jou? Said. Wat, ja, hoe lang is het bij jou? Eh, ja, lang meestal. hoe lang is die van ik, hou, ik, hou, daar wel van. U wil het niet te horen. Al tijdens het voorspel van. ja, dus nee. <laughs> dat is Maar eh, Ivo, als... Oh, ik ga even door. Nee, oh, eh, prima. Ivo, hoe lang doet het bij jou dan? Niet? Nee. <laughs> Zo zonde. Don't kippen, Je hoorde Sophie Alice Baxter en Ghetto. Ja, ik had toch liever Murder on the Dance van gehoord. Maar, Zometeen dan ben ik weer aan de beurt. Mag ik het weer bepalen, eerlijk. Maar ja, ik heb mijn nummer ook nog steeds niet gehoord. en <laughs> nu ga ik door de mand vallen ook gewoon. Dat zegt. Eh, een soort offensief. Oh ja. um, goed, zometeen hier zijn we bij je terug met, ehm, met de ochtendshow. Met ehm, deel 1 van de ochtendshow. <laughs> Hij wordt afgeleid, afgeleid, afgeleid. Ja, sorry deel 1 van de ochtend? Nee, het is toch gewoon een ochtendshow meteen.